Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Jeugdzorginstelling De Heldringstichting in Gelderland... is onveilig voor de opgenomen jongeren. Dat schrijft De Gelderlander. Er zou in drugs worden gehandeld... en loverboys kunnen zo het terrein van de instelling inzetten oplopen... om vrouwelijke bewoners te benaderen. De Heldringstichting ontkent in de krant dat loverboys vrij spel hebben... en wil verder niet reageren. Leden van vakbond FNV hebben ingestemd met de nieuwe CAO voor het streekvervoer. Na maanden van acties en stakingen bereikten bonden en vervoersbedrijven dat akkoord begin juli. Er zijn onder meer een loonsverhoging afgesproken van 7,5 in 2,5 jaar. En er zijn afspraken gemaakt over de werkdruk en de pauzes. Nog wel een ruim een derde van de FNV-leden stemde tegen het akkoord. Onder meer omdat niet duidelijk zou zijn hoe lang de pauzes duren. Premier Rutte zegt dat ING-bank tekort is geschoten bij het bewaken en beschermen van het maatschappelijk systeem. De premier wilde niet zeggen wat hij vindt van het besluit van het OM om voor 775 miljoen euro met ING te schikken. Rutte is betrokken bij de gesprekken van minister van Financiën Hoekstra met de ING-top over de zaak. Of daar is gesproken over ontslag van ING-bestuurders is niet bekend. En Marianne de Kwaadste niet wordt de nieuwe ambassadeur in Turkije. Ze was eerder permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de NAVO. Saban Disli is de nieuwe ambassadeur van Turkije in Den Haag. Hij is oprichter van de regerende AK-partij en heeft jarenlang in Nederland gewoond. Met de benoemingen zijn de betrekkingen tussen Nederland en Turkije weer genormaliseerd. Die waren bekoeld toen Nederland vorig jaar Turkse ministers verbood hier campagne te voeren voor een referendum in Turkije.